Trudy Vendrich met het NOS-journaal. De Italiaanse president spreken over de vorming van een nieuw kabinet. Algemeen wordt aangenomen dat Mario Monti de opvolger wordt van Silvio Berlusconi. Die bood gisteravond zijn ontslag aan als premier. Bij het presidentiële paleis in Rome werd Berlusconi uitgejoeld door demonstranten... en duizenden mensen vierden op straat zijn vertrek. In Vlaardingen hebben tientallen bewoners van een flat hun huis moeten verlaten... omdat bij een brand koolmonoxide was vrijgekomen. De brand was in een bakkerij op de begane grond. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar vanwege het vrijgekomen gas werd besloten tot ontruiming. Een aantal mensen zou naar het ziekenhuis zijn gebracht. Hoe de brand in Vlaardingen is ontstaan is niet duidelijk. In het centrum van de Belgische stad Luik zijn gisteravond rellen geweest. Allochtone jongeren richten vernielingen aan na de begrafenis van een jonge overvaller die door een juwelier was doodgeschoten. De relschoppers staken auto's in brand en gooiden molotov-cocktails naar een stadsbus en een restaurant. De politie van Luik pakte zo'n 30 mensen op. Boze demonstranten hebben gisteravond in de Syrische hoofdstad Damascus ambassades aangevallen van andere Arabische landen. Dat gebeurde nadat de Arabische Liga Syrië had geschorst als lid. De ambassade van Saoedi-Arabië werd bekogeld met stenen en geplunderd. De Arabische Liga heeft Syrië geschorst vanwege het aanhoudende geweld van het regime van president Assad tegen betogers. Guus Hiddink wil geen technisch directeur worden van Ajax. Hij noemt de situatie bij Ajax erg onrustig. Hiddink heeft binnenkort waarschijnlijk geen baan meer, omdat hij met Turkije niet naar de eindronde van het EK gaat. Hij overweegt een adviseursfunctie, maar dus niet bij Ajax. Het weer. Plaatselijk mist. In het noorden en oosten ligt de temperatuur nog rond het vriespunt. Vanmiddag zonnig en droog met maxima tussen 7 en 11 graden. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de ANWB. Er zijn vandaag snelheidscontroles op de A32 Heerenveen-Meppel tussen Heerenveen en Meppel. En op de A76 Geleen-Duitse grens tussen Knop het Kerensheide en Heerlen.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 There's a million stars in the sky tonight. Got everybody wrong to the bombshell's gone. everybody wrong to the bombshell stomp. Bombshell Stamp, zo heet ook eh, dit nummer. De formatie heet gewoon Bombshell. En Christy O, die heeft het onder andere geschreven voor deze eh, formatie.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 En eigenlijk vind ik dat helemaal niet zo'n gek idee hoor. Guys are playing pool, long necks in a bucket, bragging about their luck with the ladies Laughing when they ask him for all the dirty details He don't say nothing, just starts shaking his head Spoken like a man, devoted to a woman Not just any woman, but the love of his life Spoken like a man, crazy about the feeling He gets every evening when they turn out the light Staring down the table, there's a cutie across the room trying to catch his eye. She walks across the bar with her number on a napkin. He gives it to her buddy with a wink and a smile. Spoken like a man, devoted to a woman, not just any woman, but the love of his life. Spoken like a man, crazy about the feeling evening when they turn out the lights He pays his tab, pulls his keys out of his pocket The boys say, where you going? Just one more game Give us one good reason why you can't hang He turns at the door and just holds up his reins Devoted to a woman Not just any woman But the love of his life Spoken like a man Crazy about the feeling He gets every evening When they turn out the light In 2006 was hij net 23 jaar oud. En als je naar zijn uh, kijkt, naar zijn cd's die hij gemaakt heeft, dan schrijft hij daar een beetje, dan beschrijft hij in daar een beetje zijn leven. In My High School werd uitgebracht in 2004. Of To Join the World in 2005. Rocking You Tonight, waar u dit nummer van hoorde, is uitgebracht in 2006. In, in 2009 dat is dus alweer even geleden. Blaine Larson, Not Too Bad. Dat was zijn laatst verschenen cd. En dit is een radio edit terug te vinden op de cd Love Pain and A Whole Crazy Thing van Keith Urban. Well, she was precious like a flower As she grew wild, wild but innocent perfect prayer in a desperate hour She was everything beautiful and different Stupid boy can't fence that in, stupid boy It's like holding back the wind She left stole her every dream and you crushed her plans. She never even knew she had a choice, and that's what happens when the only voice she hears is telling her she can't. Stupid boy. myself under the East Street Bridge Followed me onto it I went out halfway across with that homeless shadow Tagging along so I dug for some change Wouldn't need it anyway He took it looking just a bit ashamed said, You know, I haven't always been this way. I've had my moments, days in the sun, moments. I was second to none, moments when I knew I did what I thought I couldn't do. Like that plane ride coming home from the war that summer, my son was born memories like a coat so warm the cold wind can't get through. Looking at me now, you might not know it, but I've had my moments. Well, I stood there trying to find my nerve, wondered if a single soul on earth would care at all. Miss me when I'm gone kept hanging around, looking at me, looking down. I think he recognized that look in my eyes. Standing with him there, I felt ashamed. I said, you know, I haven't always been this way. I've had my moments, days in the sun. in Australië wordt eh, country music gemaakt. En daar loopt één man rond. En als je daarover moet beginnen, over zijn eh, carrière. In 16 jaar tijd, acht albums. Hij heeft eh, in vier landen heeft hij diverse awards gewonnen. Daarnaast heeft hij ook nog eens een keer 21 20 gouden gitaars gewonnen. En daar in Australië heb je dan zo'n eh, zo'n event, uh, Male Artist of the Year in Golden Guitar. Zo heet het daar dan. En eh, ja, degene die dan de beste gitaar speelt, die krijgt daar dan een gouden gitaar. Nou, daar heeft hij er dus 21 van gewonnen. In 2010, toen heeft hij een, een award gewonnen voor zijn liedje I Love This Place. In 2008 en in 2010, toen heeft hij alle awards gekregen die er maar te te vangen zijn, zal ik maar zeggen, daar in, eh, in Australië. En ook nog eens een keer in 2008, daar ga ik weer een paar jaar terug, daar had hij eh, vier CMA Awards, daar waar hij voor genomineerd was. En die heeft ze ook alle vier gewonnen. En dan heb ik het over Troy Cassar Daly dit is van zijn cd uit 2006, The Best Of. There's two people in a room, one black and one white. Now who's to say who's wrong or who's right? Both standing tall, both standing proud, both too afraid to dream out loud. Now one grew up in the town, one outside Both fighting feelings they'd much rather hide The years bring them closer, and Lord knows how They're not too afraid to dream out loud Dream out loud, it's up to me and you To dream out loud, it's not hard what to do So if you see your brother falling in the crowd Don't be afraid, dream out loud sister zeven eh, cd's van deze man in mijn bezit. Ja, de laatste cd-dvd uit 2010, oktober 2010. Die heb ik nog niet in mijn bezit. U hoorde daar net al uh, de didgeridoo. Dat is het eh, traditionele instrument van de aboriginals daar in Australië. Dat heeft hij ook gebruikt in zijn muziek. dressed in blue He didn't know where he was going Pretty sure he knew Mother was crying as loud as I've ever heard We all sat silent and still Not saying a word Memories of father are faded And mother still cries She's such a strong young woman And she never had to lie She set us all in a circle All young and so frail And told us how our father died In a Sydney jail over time it brought no answer That I get? My sister and my brother call around now and then. We sit and talk and laugh and cry over photographs of our youth. When we were searching for hope and searching for the truth. Over time it brought no answers. Oh, how long this pain last? En de muziek van deze Troy Cassar Daily heb ik dus ook in 2006 eh, ontdekt de didgeridoo als eh, backing instrument voor zijn muziek. ik zal binnenkort nog wel eens meer laten horen van deze man in een ander programma. Dan zal ik alle zes zijn cd's bij elkaar sprokkelen en gewoon u de variatie laten horen van wat hij geschreven heeft. Dit is geschreven door Miranda Lambert. Crazy Ex-Girlfriend. You took me five bars, so 30 license plates wat geleden kreeg ik een cd'tje binnen, binnen van eh, Myro, moeder en dochter moeder en dochter, zij worden af en toe wel eens vergeleken met eh, de Judge, maar zelf zeggen zij van, wij gaan af en toe zelfs nog een tandje verder. Moeder Joanne, zij heeft op het podium gestaan samen met Colin Linden Copeland en Fred Eaglesmith als uh, backing vocals. Maar haar dochter Haley, die zei tegen haar van, zullen wij samen eens wat gaan, eh, gaan doen? En natuurlijk werd dat geaccepteerd en daar in Canada, want daar komen zij vandaan, daar hebben zij al hoge ogen gescoord in de country scene. Als je op hun site kijkt, dan zie je ook weer dat ze heel wat eh, awards gewonnen hebben. En al die awards, ja, daar hebben zij het ook over in hun shows. It Don't Work That Way is dus geschreven door moeder Myrol. En ze zijn in Nederland op dit moment hoor. Kijk maar eens op hun site waar ze op het podium staan. watch time pass me by You seem to think you can stay de Zes was een eh, man hier in Nederland die regelmatig hier in Nederland vertoeft. Ik heb het over Billy Yates. Als hij hier, als hij hier in Nederland is, dan toert hij rond samen met de formatie Savannah. Een liedje wat hij eh, zelf geschreven heeft, eh, verwoordt hij precies wat hij is. Hij is gewoon een harmony man.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 I'll follow you where you go, or I'll even take the lead when you need me to. Two different kind of beat, the whole world will want to tap their feet, but they'll never sound as good to me as you. Cause every word you say sounds like music to my ears, and baby, it makes me want to sing. And when you say I love you It's like no one else can I wanna be your harmony man And we'll sing ergens in oktober 2006 eh, kreeg ik een telefoontje van Ellie Beurskens en zij zei van wij hebben een nieuwe formatie, wij hebben een formatie opgericht en we noemen onszelf Babes in the Grass en ik doe het samen met Beppie Gasman en Adrie Richter en we hebben al een cd'tje opgenomen live in de Koerberg ik ga je dat toezenden en zou jij dat dan eens willen draaien en daar kon ik alleen maar op zeggen ja natuurlijk ga ik dat doen Steeds treden zij op onder de naam Babes in the Grass. Sitting in the sunshine, try to sing the blues away. One come and go live opgenomen, de Babes in the Grass in 2006. Eh, en daarna hebben ze nog wat, eh, wat andere muziek opgenomen. Ze hebben kleine cd'tjes uitgebracht, dus single cd'tjes. U moet maar eens kijken in uw favoriete platenzaak of eh, kijk gewoon op de website Babes in the Grass waar u eventueel die cd's zou kunnen bestellen. It's Gone, Little Big Town, geschreven door Wayne Kirkpatrick and Kimberly Rhodes. 2006. En een maand later, in oktober 2006, kwam er een nummer uit van eh, Jason Michael Carroll. En dat was een pre-release van zijn cd Waiting in the Country. En als je op zijn eh, site gaat kijken, dan zie je dat die cd, waar dit nummer op eh, uitkomt, Waiting in the Country, dat komt pas uit in 2007. Dus eigenlijk kan ik in de volgende uitzending ook nog een keer een nummer draaien van deze man. Een man met een echte country stem. Luistert u maar eens naar Alicia's Lies. little girl met a new friend just the other day. on the playground Between the and the But she came home with eyes Say to me, Daddy, listen right. Well, I just brushed it off at first Cause I didn't know how much my little girl had been hurt Or the things she had seen I wasn't ready when I said you could tell go to sleep. As I stepped out the room, I heard her say a prayer so soft and sweet. God bless my mom and my dad, and my new friend Alyssa. Oh, I know she needs you bad because Alyssa. prachtige stem heeft die man. Eh, daar ben ik af en toe een beetje jaloers op. Op eh, mannen die een stem hebben dat zo mooi diep kan klinken. Jason Michael Carroll, hij heeft het eh, zelf geschreven. Het is een man met, lijkt het op, met heel veel levenservaring. Maar als je de foto ziet op zijn site, dan zou je zeggen, wat zal hij zijn? 5, 26 jaar oud? Dus samen met Ronnie Dunn. Eh, Ronnie Dunn heeft pas geleden een cd uitgebracht. Heb ik inmiddels al in mijn bezit. Maar ja, die kan ik niet draaien. Want die stamt uit 2011 en dit uit 2006. I go inmiddels wat eh, rustiger aangaat toen eh, hij doet nog maar 250 shows per jaar in plaats van de 365 in de voorgaande jaren. Ik heb het over Kenny Rogers, The Last 10 Years. For oh, The Last 10 Years, it's been quite a trip. Over 3,600 spins around without a cosmic slip. But within the realm of our atmosphere We're about as out of whack as we've ever been in a million years. We watched the Y2K scare in a panic. And we watched as time proved Nostradamus wrong. And we watched as Mother Nature shook the planet cellular replaced the telephone We lost Charlie Brown, Ray Charles, and Johnny Cash We even lost Superman best golfer's black, the best rapper's white, and it's about damn time. But we'd best beware, there's a brand new fight, you see. And I hate to say we might be our own worst enemy. We watched Oklahoma sifting through the damage. watch their savings vanish. We all cry when we watch those towers fall. We lost many Pearl, Ron Reagan, and Sam I We even lost Superman. Expensive gas and free downloads, the dot-com boom and reality shows. What's gonna happen next? is anybody's guess. Satellite radio and hybrid cars, handheld computers and a trip to Mars. It's all become a part of who we are. In the last ten years. In the last ten years. lost George Harrison, John Paul and June Carter Cash. Hell, we even lost Superman. grote der aarde in dat eh, jaar 2006 die overleden waren. En daar heeft deze Kenny Rogers dus eh, een liedje voor gezongen. Niet door hem zelf geschreven, maar door Tommy Connors. Deze dame was in die tijd ook helemaal niet meer weg te denken uit de eh, country scene. Ik heb het over Alison Krause en haar Union Station.